Er waren twee zoete gelieven, die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander, om baas van hun eigen te zijn. Ze deden het maar op een koopje, het zat er niet meer bij hen aan. En als ze er nu nog aan denken dan hadden ze het nimmer gedaan. Ze zouden een zaakje beginnen, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten, de kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje groenten wat kroten, wat uien en peen. Die stalden ze uit voor de glazen, met kropsla en koler doorheen. Ze werkten en plasten en stoeiden, ze zoenden elkander zo teer. De vloeren die blonken als spiegels, ze boende hun rug erop zeer. Het vrouwtje zat achter de toonbank. Ze prijsde de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte haar toe door de ruit. Zo leefde ze enige dagen maar niemand had trek in hun sla. Geen mens kwam de winkel eens binnen, er was nog geen cent in de la. En toen ze geen stuiver verdienden, ondanks hun gewerk en getop, toen aten ze maar van de honger en uien en bloemkolen op. En toen ze geen groente meer hadden, geen bieten, geen uien, geen peen. En toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen. Toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van tien in haar hand. Die vroeg of de baas dat kon wisselen. En dat was hun enigste klant.